9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Gaat zich distancieren van de erkenning van de Armeense genocide door de Bondsdag, schrijft de nieuwsite Spiegel Online. Turkije is kwaad over het standpunt van de Bondsdag en daarom mogen Duitse parlementariërs niet naar Turkije reizen om een bezoek te brengen aan Duitse militairen die daar meedoen aan de strijd tegen IS. De regering in Berlijn wil Turkije nu tegemoetkomen door expliciet afstand te nemen van de erkenning van de Armeense genocide. Het OM stelt een onderzoek in naar een medisch experiment in een psychiatrische kliniek in Heilo. Eerder zei de inspectie voor de gezondheidszorg al dat het experiment niet volgens de regels is verlopen. De kliniek in Heilo liet schizofreniepatiënten in 2013 een combinatie van medicijnen slikken. Het ging om bewoners van de instelling, terwijl aan zo'n experiment alleen proefpersonen mogen meedoen die buiten de kliniek wonen. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor James Bond-achtige overvallen op vrachtwagens. Die worden volgens TLN al rijden door bendes beroofd. In Nederland is zes keer melding gemaakt van zo'n overval. De overvallers gaan met een auto zo dicht achter de vrachtwagen rijden dat de truckchauffeur hen niet kan zien. Een dief klimt vervolgens op de motorkap van de auto om vanaf daar in te breken in de vrachtwagen. Een gemeenteraadslid uit Leeuwarden wordt vervolgd voor een dodelijke brand in een studentenhuis waarvan hij eigenaar was. Een student kwam bij die brand in 2013 om het leven. Het raadslid van gemeentebelangen ging aanvankelijk vrij uit... maar de ouders van de omgekomen student legden zich daar niet bij neer. Het gerechtshof heeft nu bepaald dat de huurbaas toch moet worden vervolgd. Hij is niet schuldig aan het ontstaan van de brand in de winkel onder het studentenhuis... maar had wel te weinig gedaan om het pand brandveilig te maken. Het weer wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. De meeste zon in het zuidoosten. Geleidelijk neemt de kans op een bui toe in de kustprovincies. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 wonderen van het leven. Dan wordt toch maar zo'n muzikant aan ons gegeven. U vraagt natuurlijk waar is hij nu gebleven? We vragen het de hemel even. George Michael, dat snap ik ook niks van hoor. Nou heeft hier een geheime liefde. Schaar altijd af in zijn leven. Maar hij zingt wel heel zwingend over zijn uh, Secret Love. Once I had a secret love That lived within the heart of me All too soon secret love came impatient to be free. So I told a friendly star. The way that dreamers often do. Just how Why I'm so in love with you Geslag vallen. Nee, of op hetzelfde geslacht vallen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. George Michael. Maar Diana Washington, she's always mad about a boy. is zijn seksuele voorkeur, ja, dat maakt voor Diana dan niks uit. I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. Mm, on the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again turn around my Mr. Rod Stewart, die hoorde u. Heeft een aantal American Songbooks opgenomen. Een stuk of vier geloof ik. Nou, en het heeft hem geen daarheen gelegd. Want die zijn natuurlijk fantastisch verkocht. All over the world. En er zijn allemaal classics op. Als het om Gruner muziek gaat. Nou, Gruner muziek, wat is dat? Tony Bennett, dat is zo'n Gruner. Frank Sinatra is een Gruner. Michael Bublé is een Gruner. Matt Dusk, ook een Gruner. Meer jongens van deze tijd dan, zeg maar. Maar die zingen dus allemaal zwingende Amerikaanse eh, muziek, zeg maar. En Rod Stewart is er daar één van. Ik ben nog altijd fan, luisteraars, van eh, Nat King Cole en zijn dochter Natalie. En die hebben natuurlijk dat prachtige nummer opgenomen, Unforgettable.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 That's how you stay. too. samen met haar vader Nat King Cole. En eh, ja, allebei helaas eh, overleden. Ja, luisteraars, eh, misschien is het vannacht voor u wel verschrikkelijk laat geworden... dat u zo'n uurtje of vier, vijf pas naar bed ging. Omdat u een avondje bent wezen stappen. En dat kan allemaal gebeuren, want het is weekend en daar moet je ervan genieten. En sommigen genieten volop van wat kuchjes bezoeken in het gezellige Amsterdam... of misschien ook wel hier in Zandvoort... Waar ook eh, bepaalde kuren best wel heel laat open zijn. En, maar als het dan zo is dat u bent wezen stappen... en net uw bed uit bent... dan zegt uw vrouw misschien wel... with a kiss. Boiled or fried, I'm satisfied.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 Is maar net dat u het weet, luisteraars. Maar dat wist u natuurlijk ook al lang. Ja, eh, eens even kijken. Eh, eh, u heeft misschien ook wel de afgelopen week... toen het mooi weer was, veel op het strand gelegen... en daar bent u verschrikkelijk bruin van geworden. En dan wordt u nu bezongen door Diane Reeves samen met Lou Rolls over uw gebruinde lichaam wat u inmiddels heeft. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah.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 Eh, eh, het zonnetje hebt eh, toegelaten op je lichaam... en je bent een aantal jaren al bruin geweest achter elkaar... dan gaat het nou eens helemaal weg. Dan blijf je toch een beetje zo'n getint randje op je huid houden. En je hoeft je ook steeds minder in te smeren. Nou ja, dat moet, je, dat moet u wel doen, luisteraars. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want het is natuurlijk gevaarlijk om... On, beschermt de zon in te gaan. Dus dat moet u wel eh, vooral blijven doen. Een fine brown frame ontstaat er dan. En dat werd eh, zo prachtig bezongen door eh, Lou Rolls... samen met Diane Reeves. Die hoorde u een duet zingen. Nou, wat heb ik nog meer voor u? Ik heb Georgia on my mind. En dat kent u zo in zoveel uitvoeringen. Maar als u het Oscar Peterson hoort spelen... dan blijft het toch altijd, ja, een toppertje. on my mind. Oscar Peterson. Nou, Oscar Peterson, uh, we voegen daar Ben Webster aan toe. Het is vandaag zondag, nou komt dat even goed uit, want zo heet het nummer ook. Ben Webster, Oscar Peterson en Sunday. Eerst Oscar Peterson solo en daarna eh, Ben Webster daaraan toegevoegd. En die hadden het over zondag. En dat is het nog steeds vandaag. En voor ik het vergeet, ik ga u vast een eh, hele fijne restant van de zondag eh, vast toewensen. Want nou ja, voor je het weet is het weer <laughs> maandag en dan moet u weer het werk of het gemeen hè? Nou, zo is het niet bedoeld in elk geval, eh, luisteraars. Want misschien heeft u ook nog een week vakantie. En dan moet u gewoon niet klagen, want daar komen we vandaag niet voor. We komen vandaag voor lekkere muziek. En we gaan naar de Bee Gees. En dan zullen we zeggen, we hebben de Bee Gees nou met jazz te maken, nou helemaal niks. Maar eh, als Diane Kroll eh, How Can You Mend A Broken Heart zingt... klinkt dat wel heel jazzy, lounge jazzy. Diane Kroll. I can think of younger days when living for my life was everything a girl could want to do. falling down. How can you stop the sun from shining? What makes the my brother. Alto saxophone, Paul Desmond. Paul wrote the tune you just heard, Take Five. On drums, Joe Morello. Eugene Wright on bass. Bob a month ago we had an international jazz festival here in Washington, D.C., and at that time I played tunes from an album called Jazz Impressions of Eurasia. The idea being that jazz is kind of a universal music, more so than I think any other music is. And we had people from many parts of the world here in Washington, so we thought we'd show the way we can use the music of various countries in the jazz idiom. The tune we'd like to do now, we're going to get a little more complicated later, but is this one is called Nomad, and it uses some very simple Middle Eastern rhythms. This is Nomad. luisteraars die het nog niet herkend hebben... dit is natuurlijk Dave Brubeck met zijn quartet. zo'n vijf minuten uh, improviserend doorgaat, luisteraars. En om een klein beetje variatie in het programma te houden... kap ik hem nu af. Maar u heeft genoten ongetwijfeld van het eh, zeer zwingende Dave Brubeck Quartet. De smaak van honing, dat is voor vele mensen ook een tractatie. Nou, daar ga ik u nog een tractatie geven vanmorgen. Dat doe ik met, het, uh, met de band van Herb Albert. The Taste of Honey. heeft u dat eh, mooie Beatle-nummer She Loves You ontdekt. Luisteraars, ik moet het alweer af gaan sluiten... want eh, we komen weer bijna aan de klok van 12 uur... als het nieuws weer voorbij komt en de reclame. Ik eh, ga u nog een hele fijne zondag toewensen. Blijf luisteren naar ZFM's Antwoord.